uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 15 mensen die twee jaar geleden anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden op de snelweg A7... zijn in hoger beroep veroordeeld tot 90 uur taakstraf. De straf is lager dan de rechtbank eerder had opgelegd. Ook initiatiefnemer Jenny Douwes is veroordeeld... ondanks dat ze er niet bij was op de A7. Het Hof vindt dat Douwes de blokkade had uitgelokt... met oproepen op Facebook. De rechter zei dat de verdachten voor eigen rechter hebben gespeeld... door anderen te belemmeren bij de uitoefening van een grondrecht. De Surinaamse slavenregisters staan vanaf vandaag volledig online. Vorig jaar verscheen het eerste deel al van 1851 tot de afschaffing van de slavernij in 1863. Nu staat ook de periode van voor 1851 op internet. Er kunnen boeken worden ingezien waarin onder meer de namen van eigenaren en plantages staan. Bij de slaven staat ook informatie zoals besmettelijke ziekten. De autofabrikanten Fiat Chrysler en het Franse PSA gaan fuseren. PSA is de bouwer van onder meer Peugeot, Citroën en Opel. Met de fusie willen de autobouwers kosten besparen... en samenwerken bij de ontwikkeling van elektrische auto's. Op dat gebied lopen ze achter bij andere autofabrikanten. Bij PSA en Fiat Chrysler werken in totaal ruim 400.000 mensen. Er worden jaarlijks bijna 9 miljoen auto's geproduceerd. Bij een brand in het terrein in het oosten van Pakistan zijn zeker 71 mensen om het leven gekomen. Volgens Pakistanse autoriteiten werd de brand veroordeeld veroorzaakt door een gasfornuis dat iemand illegaal had meegebracht. De gasfles van dat fornuis ontplofte toen passagiers aan boord ontbijt aan het maken waren. De meeste slachtoffers kwamen om het leven toen ze in paniek van de rijdende trein sprongen. Het weer volop zon. In de loop van de middag vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Maar het blijft droog en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Osdorp en Knoop Amstel 6 kilometer file.